Renske van der Zalm met het NOS-journaal. In Brazilië zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie... meer dan een half miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona. De afgelopen dagen kwamen in het land gemiddeld 2000 mensen per dag om het leven. Dagelijks worden zo'n 70.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Volgens officiële cijfers is nog geen 12 van de Brazilianen gevaccineerd. In een dorp in het zuiden van Polen staan tientallen gebouwen in brand. Dat melden lokale media. Het vuur brak rond half zeven vanavond uit en verspreidt zich snel. De gebouwen in het dorp staan dicht op elkaar en sommige panden zijn helemaal van hout. Zo'n 400 brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Volgens een Poolse tv-zender zijn vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het dodental door het instorten van een gebouw in Antwerpen is gestegen naar vijf. Vannacht en vanochtend werden drie lichamen uit het ingestorte pand gehaald. De, twee, de andere twee vanmiddag. Alle vermisten zijn nu gevonden. De school in aanbouw in Antwerpen stortte gisterenmiddag door nog onbekende oorzaak in. Meerdere bouwvakkers kwamen onder het puin terecht. Bij een brand in een grasdrogerij in Lambertschaag in Noord-Holland komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert mensen in de omgeving de ramen en deuren te sluiten. Veel brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te blussen. Het is nog niet bekend hoe de brand in de grasdrogerij in Lambertschaag kon ontstaan. Niemand raakte gewond. En FC Barcelona heeft de komst van Memphis Depay bevestigd. De 27-jarige aanvaller heeft een contract van twee jaar getekend... bij de Catalaanse club van Ronald, trainer Ronald Koeman. Depay komt transfervrij over van Olympique Lyonnais. Het weer vanuit het zuidwesten kans op zware buien met onweer en zware windstoten.